spoedige start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Op de lek bij Schoonhoven is een bemanningslid van een binnenvaartschip overboord gevallen. Hij zou rond het middaguur in het water zijn gevallen. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd om naar de man te kunnen zoeken... maar tot nu toe zijn alleen twee laarzen gevonden die mogelijk van het slachtoffer zijn. Volgens de Amerikaanse politiebond is de moord op twee agenten in New York mede te wijten aan de houding van burgemeester de Blasio. Die zou het politiekorps te weinig steun hebben gegeven in het verhitte debat over politiegeweld tegen minderheden. Gisteravond werden in Brooklyn twee agenten in hun auto doodgeschoten. De dader pleegde zelfmoord. Op Twitter verwees hij naar de dood van de New Yorker Eric Garner... die omkwam door politiegeweld. Zij namen er één van ons, laten wij er twee van hen nemen, schreef hij. De politiebond wil dat burgemeester de Blasio verantwoording aflegt over zijn handelen. In onderzoek naar jihadisten worden ook infiltranten ingezet. In een blad van het OM zegt officier van justitie van Vegel dat de verdachten veel weten van technologie en sociale media. Klassieke opsporingsmethoden schieten daarbij soms tekort. Verder constateert het OM dat verdachten tegenwoordig sneller... en daardoor ook vaker onterecht worden opgepakt. Volgens de aanklagers lopen er 45 strafrechtelijke onderzoeken... tegen ongeveer 70 verdachten. Ajax en Feyenoord hebben allebei hun laatste wedstrijd voor de winterstop gewonnen. Feyenoord won in Breda met 1-0 van NAC door een doelpunt in de eerste helft van Kazim Richards. Ajax won in Rotterdam met 2-0 van Excelsior. De doelpunten vielen pas laat in de tweede helft. Invallers Van Hoorn en Zivkovic scoorden in de 83ste en 88ste minuut. Op dit moment speelt Twente thuis nog tegen Willem II. Het weer vanavond en vannacht is het grijs en regenachtig. De temperaturen liggen tussen de 7 en 10 graden. Morgen, dinsdag en woensdag waait het opnieuw stevig, regent het geregeld...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 Eh, ja, eh, sorry. Koen, Gerard en Dominier van 3FM. Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen.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 I suppose he's still there with you. winter in America is cold. And I just keep growing older. I wish I could have known that I would love to leave love in alone. I've learned something of love. I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with you. to the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I'd known another love to leave love and alone. Winter and Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations. my dear. It's the time of year. ZFM wenst je fijne dagen. It's winter fall. dream kerst- en winterhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. De Winterse 50. Nummer 28. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De dus straat Jij viert nu toch kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen ja stil, zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens van er komt toch gauw iets uit. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet. wel straks nog heen. In gedachten hoor ik kerstmuziek.